Mark met het NOS-journaal. Mensen die met vervroegd pensioen willen, maar daarnaast wel willen blijven werken, worden in de toekomst niet meer fiscaal belast. Dat heeft staatssecretaris Wekers van Financiën bekendgemaakt. Nu is het financieel niet aantrekkelijk om aanspraak te maken op het pensioen en tegelijkertijd te blijven werken. Iemand tussen de 60 en 65 die bijvoorbeeld twee dagen pensioen wil, moet op dit moment ook twee dagen minder gaan werken. Anders is een aanspraak op zijn pensioen direct belast. Die regel schaft Wekers af. Dat geldt overigens alleen voor werknemers die via hun pensioen pensioenfonds de mogelijkheid hebben om vervroegd met pensioen te gaan. De staatssecretaris hoopt met deze regeling de arbeidsparticipatie van ouderen te stimuleren. De meeste Nederlanders vinden dat het pensioenstelsel moet worden veranderd, opdat het anders onbetaalbaar wordt. Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond onder 3000 mensen. De peiling werd uitgevoerd in opdracht van de vakcentrale FNV. Bijna 70% vindt aanpassing van het pensioenstelsel logisch. Verder moest een keuze worden gemaakt tussen drie mogelijkheden. Pensioenakkoord, de plannen van minister Kamp of alles bij het oude laten. Van de deelnemers aan de peiling koos 62% voor het pensioenakkoord. FNV-bondgenoten, de grootste vakbond van de FNV, is fel gekant tegen het pensioenakkoord meerderheid in de Tweede Kamer dreigt de liberalisering van de gokmarkt te dwarsbomen. Aantal oppositiepartijen en regeringspartijen CDA vinden dat staatssecretaris Steven meer moet doen om gokverslaving tegen te gaan. Ook wil hij naast Holland Casino meer aanbieders op de markt. Een nieuwe organisatie, de Kansspelautoriteit, gaat toezicht houden. Maar volgens de Tweede Kamer krijgt die organisatie te weinig mogelijkheden om uitwassen tegen te gaan. Het weer wisselend bewolkt met buien. Er staat een matige zuidwestenwind en het is een graad of 18. Dit was het. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan nog files op de A8 richting Amsterdam. Voor het knooppunt Koenplein 4 kilometer. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en knooppunt Raasdorp 5. A12 in de richting Den Haag. Bij Zoetermeer nog 3 kilometer. En 2 kilometer voor Den Haag-Malieveld. A27 Almere naar Utrecht. Tussen knooppunt Eemnes en Utrecht Noord. Daar rijdt het langzaam over 8 kilometer.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 I know just what to do. It's so gentle strength morning and butterfly kisses at night. Sweet sixteen today. She's looking like her mama a little more every day. One part woman, the other part girl. To weapons and girls.